en ik stem geen VVD Ik heb geen Apple Pay, nee ik leef day to day Heb de power net als brain, ben een uurtje net als steen Gers doel ik neem je mee, ben nog steeds helemaal van veen Yes, en ooit dan ga ik heen Heen net Kurt Cobain, weet je, ik voel me best met Purple Rain Mijn vader die is trots, ik zat bij DVDD Maak me wakker aan het einde van een man en green day Door een fouten in het systeem tune, ja die eind op de E Geloof je me niet, zet hem dan maar op replay Vraag het maar aan de, deze man ja die weet Het kostte Joost klein, als het bloed en ze zweet Deze hele tune, ja die eind op de E Geloof je me niet, zet hem dan maar op replay Vraag het maar aan de, deze man ja die weet Het kostte Joost klein, als het bloed en ze zweet Bij